Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland is in het geding, waarschuwt vakbond VVMC. Volgens de vakbond is er in Groningen en Friesland een tekort aan machinisten... en worden er vaak uitzendkrachten ingezet. Maar die zouden niet goed worden ingewerkt en te snel zelfstandig aan het werk gaan. Er is volgens de VVMC al een aantal incidenten geweest met zulke uitzendmachinisten... Zo kwam eerder deze maand een trein midden op een overgang bij Uithuizer Mede tot stilstand... doordat de machinist een rood sein had gemist. Spoormaatschappij Arriva zegt in een reactie dat alle uitzendkrachten volgens alle eisen zijn opgeleid door een bevoegd instructeur. Bijna de helft van de hbo-opleidingen met een numerus fixus stopt daar het komende studiejaar mee. Bij zulke opleidingen wordt maar een beperkt aantal studenten toegelaten. Tot nu toe gebeurt dat vaak via een centrale loting. Vanaf volgend jaar wordt het loten wettelijk afgeschaft en moeten instellingen zelf de selectie uitvoeren. Veel instellingen zijn volgens de keuzegids HBO bang dat die selectie te veel tijd kost. Daarom laten ze voortaan maar iedereen toe. De meeste opleidingen die nog wel een numerix fixus houden... zijn opleidingen als verpleegkunde en fysiotherapie. De noodtoestand in Turkije wordt waarschijnlijk met drie maanden verlengd. Er is nog geen besluit genomen, maar de Nationale Veiligheidsraad vindt verlenging noodzakelijk. De raad wordt voorgezeten door president Erdogan. De noodtoestand werd in juli door Erdogan afgekondigd na de mislukte staatsgreep. Sindsdien zijn tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen. De Turkse regering zegt dat de islamitische geestelijke Fethullah Gulen het brein is achter de koepoging. De Turkse oppositie is bang dat Erdogan de noodtoestand misbruikt om zijn macht te vergroten en af te rekenen met al zijn politieke tegenstanders. Het weer bewolkt en soms regen. Er staat een stevige zuidwestenwind aan zeekracht 7. Het wordt 17 tot 22 graden. Ook morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 4 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg, 3. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Hoeverdorp 4 kilometer. Verder veel verdraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Hoeverdorp, Daar staat ook 4 kilometer. Kwartier oponthoud op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel, 2 kilometer. Op de A27 a van Breda naar Utrecht staat bij Noorderloos een kapotte vrachtwagen. Dat veroorzaakt 5 kilometer file. A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 7 kilometer. Een half uur vertraging ook nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk.